Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de reddingsteams uit binnen- en buitenland zoeken naar overlevenden... en proberen de doden te bergen. Kathmandu wordt ook weer bevoorraad. Veel andere gebieden in Nepal zijn nog niet bereikt. Bij de aardbeving van zaterdag kwamen zeker 3700 mensen om het leven. Dat aantal zal nog oplopen wanneer de schade in de dorpen duidelijk wordt. De samenwerkende hulporganisaties hebben Giro 555 opengesteld... om geld in te zamelen voor de slachtoffers. In Dordrecht stonden volgens een eerste schatting 20 tot 25.000 mensen langs de kant toen het koninklijk gezelschap vandaag langskwam. Koning Willem-Alexander en zijn gezin hadden in de stad een vol programma met onder meer een botenparade en een muziekfestival. De koning zei in een afsluitende toespraak dat hij tevreden is over de nieuwe opzet van Koningsdag. In de grote steden is Koningsdag tot nu toe zonder incidenten verlopen. De vrijmarkten en festivals trokken overal veel mensen. En volgens de gemeenten is iedereen in opperbeste stemming. In Amsterdam vieren zo'n 700.000 mensen Koningsdag... van wie er 230.000 met de trein naar de hoofdstad kwamen. Volgens de NS verloopt het treinverkeer in het hele land zonder problemen. Greenpeace vindt dat Spanje meer werk moet maken van het opruimen van een olievlek bij de Canarische eilanden. De milieuorganisatie zegt dat er een oliespoor van zo'n 5 kilometer op het water drijft. Twee weken geleden zonk er een Russische vissersboot bij de Canarische eilanden. Daardoor kwam er veel olie in zee terecht. Op Gran Canaria is al olie terechtgekomen op een aantal stranden. En nu worden ook de stranden van Tenerife en La Gomera door de olie bedreigd. De Spaanse autoriteiten zeggen dat ze de olievlek in de gaten houden. Het weer tot zonsondergang droog en veel zon. Vannacht helder met weinig wind. Het koelt af naar plus 2 tot min 3 graden. Met aan de grond tot min 5 graden. Morgenochtend in het westen enkele buien. In het oosten zon.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 Ik begin steeds meer te twijfelen over het nut daarvan, omdat er weinig of geen veranderingen plaatsvinden en veel van de songs het beluisteren nauwelijks waard zijn. De roots worden vergeten en het materiaal klinkt vaak overgeproduceerd, als het maar herrie maakt. Vandaag heb ik gekozen voor nieuw materiaal dat momenteel veel promotie krijgt. Ashley Monroe begon met On To Something Good. Wade Bowen is van de partij met When I Woke Up Today. Tot slot aandacht voor Claire Petrie, die Stella V, You Never Can Tell vertolkt.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 to let it blast. 700 little records, all rock, country, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo on the music fell. Say la vie, say the old folks goes to show you never can tell. You bought a souped up chip, it was a cherry red 53. show you. In dit eerste uur ook aandacht voor het album en de act van de maand. De original is van Creedence Clearwater Revival. En natuurlijk is er aandacht voor materiaal uit eigen land. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. Mono is pas het achtste studioalbum van de Mavericks en ze bestaan toch al meer dan 25 jaar. De Mavericks nodigen ons uit om te dansen, te dromen of gewoon om te luisteren en te genieten. Dat laatste kun je volop van dit album... Het album is vakkundig samengesteld en het merendeel van de songs is geschreven door zanger Raul Malo van de band. Stories We Could Tell is mijn favoriet van dit album. no place I would rather be. Oh yeah. After you walked in, all the lights went dim and the music played all night. I may exaggerate, but that's what you are to me. Oh yeah. So if you knew me really well, think of the stories you would tell about the greatest love in all of history. Oh yeah, two strangers in the night. some old Adam Price is een zanger uit Australië die leukemie overleefde. In juli 2010 kreeg hij de boodschap dat hij nog drie weken te leven had. Misschien wel daardoor heeft hij gekozen voor country gospel. Zij het dat hij daar op zijn nieuwe album ook weer van afwijkt. Let's Dance the Whole World Away is terug te vinden op Adams nieuwe album I'm Me Again. just get greater each day. But somehow they all disappear. The moment I get home to you once again. So, darling, come on over here and let's dance cares of the day. When you're in my arms, I hear sweet music play. So let's dance ocean the whole world away. Forget all the troubles and cares of the day. Crossroads met de act van de maand. Als act van de maand heb ik gekozen voor Alabama, een groep die vooral in de jaren 80 en 90 een grote naam heeft verworven. Take Me Down is opgenomen door Alabama. Het werd opgenomen in mei 1982 als de tweede single van het album Mountain Music. De song is geschreven door Exile-bandleden Mark Gray en J.P. Pennington en werd ook opgenomen door Exile. Het werd echter geen hit. Wat dat betreft deed Alabama het veel beter met de opname van deze song. Want ook met deze single scoorde de groep een nummer 1 hit. Crossroads, nummer 1 country hit. with me tonight. Take me on a one-way flight in your loving arms. And everything's gonna be alright. You're the one who took my hand when no one else could understand. You're the one moves me like nobody else can. Take me down where I want to be. Turn around, this man who lives inside of me. Take me down and love me all night long. Hold me close and strong. Take me down. Take me down. I see a light It's your emotions glowing bright So keep the fires burning And let it warm me through the night You can be a part of me Cause you're what love was meant to be You baby, we will set this flame inside us free. You don't have to stay forever. Let's just put our hearts together, share another night in ecstasy. me down tonight. Mm-hmm. Elina James is toonaangevend in de groep Hot Club of Codetown. Zij is één van de jongste leden in de Texas Western Swing Hall of Fame. Met Black Beauty levert ze haar eerste album af. Niet onverdienstelijk, luister maar naar I'll Be Your Baby Tonight. Crossroads, Kees de Haan. Have You Ever Seen The Rain is terug te vinden op het album Pendulum. Sommigen zeggen dat de regen een metafoor is voor de bommenregen zoals deze in Vietnam de Amerikaanse soldaten en bevolking teisterde. John Fogerty, die het nummer schreef, heeft echter in interviews verklaard dat het nummer vooral ontstond als gevolg van de destijds toenemende spanningen binnen de band. Broer Tom Fogerty zou Creedence Clearwater Revival verlaten na de opname van het album. Have You Ever Seen The Rain is in het voorjaar van 1971 in Nederland goed voor een top 3 notitie. In het tweede uur een cover van deze song. Knox is de titelsong van Ben Newbury's nieuwe album. you stay if I ask you stay? Would you turn your back on me again? It's the hard knocks of life. It's the hard knocks of life So many bridges that we had burned We'd walked the long and winding road And now we seem to overcome the worst People along the way Saying things you'd not wanna hear All I'd say no of The three words you whisper in my ear and you fall course of life It's the hard knocks of life op dit station. Het blokje Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onmisbaar in dit programma. Jong en onbevangen, zo klinkt Laura van de Elze in Glass. Heidi Gabriel en Gino de Vos zijn genomineerd voor een International Music Country Award in Jefferson, Texas. Binnen enkele maanden trekken ze daarvoor naar de VS. Heidi is van Nederlandse afkomst en woont in Krimp aan de Lek. Mr. Songman is een eigen compositie en het luisteren meer dan waard. The Old World is de titelsong van het gelijknamige album van de interneuzen wonende Herman Brock Jr. Crossroads. Yeah. can. Yeah, it's only me and you, Mr. Songman. Let me take away the night, sing away your hurt. living a life without a care, even being a millionaire or so. I know that I chasing down that new world dream. Oh no. Working hard to the extreme. Finally got me self-esteem to show. Enkele jaren terug werd bij Wade Hayes kanker geconstateerd en hij kreeg de mededeling dat hij 12% kans had om te overleven. Wade is er nog steeds en de titelsong van zijn nieuwe album Go Live Your Life gaat daarover. Een andere song op dat album is het prachtige Remember the Alimony. know that divorce really can be hell. Good to see you out about with someone else. So that's good. Yeah, that's great. Man, I get it. She sure is fine. And I can tell what you're thinking by the look in your eye. But they say love's a battlefield, so keep in mind what this good friend has to say. Remember the alimony. Yeah, maybe you and me take a ride to that house where you used to reside. See whose truck's parked there outside. It ain't yours. <laughs> That's bad. Yeah, y'all started fussing day and night till it ended up in a big courtroom fight. But once upon a time, she was Mrs. Right. Then she took all you had. Remember the alimony, the high cost of matrimony. Before we plan another ceremony, remember. Yeah, they can be as cruel as old Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. De Mavericks brengen country in de meest brede zin van het woord. De puristen vragen zich af, wat is dit? De Mavericks zijn zelfbewust en zetten hun muziek op eigen wijze neer. En dat is misschien wel de reden dat ze nooit helemaal doorgebroken zijn. Dit ondanks het feit dat ze midden jaren 90 een Grammy wonnen en ook tweemaal gekozen werden tot groep van het jaar. Ik denk ook niet dat ze met dit album de grote doorbraak gaan maken. What You Do To Me. Het eerste uur zit erop en ik kan het met Shane Stockton helemaal eens zijn. So far, so good. Ik ben zo weer terug met nog een heel uur country.